1 uur. Dielke Teertstra met het NOS-journaal. Mira opnieuw een eeuwenoude tempel vernield. Het gaat om de 2000 jaar oude tempel van Bel. De grootste tempel in het archeologische UNESCO-gebied. De tempel was in de eerste eeuw na Christus... een van de belangrijkste religieuze plaatsen in het Midden-Oosten. IS veroverde Palmyra in mei en sindsdien zijn diverse historische bouwwerken vernield. Eerder deze week bracht de terreurgroep foto's naar buiten... waarop de vernietiging van de tempel van Baal Shamin te zien is. De landen van de EU komen binnenkort bij elkaar om te praten over de vluchtelingenproblematiek. Duitsland, Frankrijk en Groot-Brittannië hadden om het overleg gevraagd. De landen willen zo snel mogelijk grote vluchtelingencentra oprichten in Griekenland en Italië. Daar moeten binnenkomende migranten worden geregistreerd. En er moet een onderscheid worden gemaakt tussen mensen die voor oorlogsgeweld vluchten en economische migranten. De website van de politie is urenlang slecht bereikbaar geweest. Politie.nl ging even na half vijf offline en bleef lang erg onstabiel. Eerst werd gedacht aan een cyberaanval, omdat dat wel vaker gebeurt. Later werd duidelijk dat de beheerder een foto had geplaatst die te groot was... en door te veel mensen tegelijk werd bekeken. Het ging om de foto van een lichaam dat gevonden is in een koffer in de Maas. De uitmarkt in Amsterdam heeft dit jaar meer dan een half miljoen mensen getrokken. Dat zijn er evenveel als voorgaande edities. De uitmarkt is de opening van het culturele seizoen in Nederland. De bezoekers konden op 30 podia in de stad kijken naar de stukjes van onder meer toneel, dans en cabaretvoorstellingen die komend seizoen te zien zijn. Zo'n 2000 artiesten werkten mee aan het evenement. Dan nog het weer. Er trekken stevige regen- en onweersbuien over het land... met kans op windstoten en heel veel neerslag. In het zuidoosten blijft het droog. Komende ochtend trekt de regen weg en dan wordt het zonnig bij 24 tot 30 graden.